De actiegroep vertrekt morgen vroeg met tientallen auto's en een autobus naar Griekenland... om mensen op te halen die klaar zouden zijn voor relocatie in een ander Europees land. Harbers zegt dat de groep dan mensen vervoert die geen verblijfsrecht hebben. Dat komt volgens de staatssecretaris neer op mensensmokkel en dat is strafbaar. De Rooms-Katholieke Kerk in Illinois heeft zo'n 500 beschuldigingen van misbruik niet openbaar gemaakt. Daardoor zijn veel van die zaken niet goed bestudeerd, zegt de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat die het kindermisbruik onderzoekt. De aartsbisschop van Chicago zegt dat de kerk sinds 2002 alle beschuldigingen van kindermisbruik deelt met de autoriteiten. NS en ProRail willen dat gemeenten volgend jaar... bij het instellen van vuurwerkvrije zones... ook stroken langs het spoor aanwijzen. Bij het instellen van vuurwerkvrije zones... houden gemeenten al rekening met bejaardenhuizen en kinderboerderijen... en NS en ProRail willen dat gemeenten een signaal afgeven... door het spoor voortaan ook mee te nemen. De afgelopen jaren zag NS het aantal meldingen... van vuurwerkoverlast rond het spoor toenemen. Japan wil weer commercieel op walvissen gaan jagen... en stapt daarom uit de Internationale Walvisvaartcommissie. Anonieme overheidsbronnen zeggen dat tegen de Japanse nieuwsorganisatie Kyodo. In Japan wordt walvisvlees als delicatesse gezien... en de visserijsector wil zo snel mogelijk de commerciële walvisvaart hervatten. Japan zegt dat er voldoende walvispopulaties zijn... waardoor duurzame vangst weer mogelijk is. Het weer bewolkt en verspreid over het land geregeld buien. Vanmiddag en vanavond gaat het langere tijd regenen. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Morgen en dit weekend blijft het grotendeels bewolkt met regen.